Dus? Dus? Ik heb minder, moment... minder, koopkracht, hè, natuurlijk. Ja, koopkracht gaat achteruit dan. absoluut. hey, we gaan een plaatje draaien van onze eigen Din van de Bijlaards de Zandvoortse Din. En Din is de, die hoort bij, toch bij onze Roy van Buringen.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 Zie hoe alles anders lijkt, als jij met andere ogen kijkt. Een nieuwe dag is nabij, morgen zal jij je vleugels nu eindelijk spijt. Een nieuwe dag is nabij, niet zal meer hetzelfde zijn. Want er nadert een andere tijd.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 Volgens de Boliviaanse delegatie heeft de VN de regels geschonden door de eindtekst aan te nemen zonder dat alle landen akkoord gingen. Bolivia was als enige tegen. Het land vindt de klimaatafspraken veel te mild. Nederlandse deelnemers zijn over het algemeen positief over het resultaat. In Rotterdam hebben zo'n duizend mariniers gedefileerd omdat het Korps Mariniers 345 jaar bestaat. Vanwege het jubileum nam minister Hille het defilé af. Ieder jaar herdenkt het korps alle gevallen mariniers met een ceremonie en een kranslegging. Het elitekorps, dat werd opgericht door admiraal Michiel de Ruiter, is een van de oudste onderdelen van de krijgsmacht. In Haarlem is de Hells Angel Rob Schilders begraven... die vorige week op klaarlichte dag weer doodgeschoten. Ongeveer duizend mensen volgden langs de kant de begrafenisstoet. Daarin reden een paar honderd Hells Angels mee. De politie sloot alle kruisingen af... zodat de stoet ongehinderd kon doorrijden. Het weer. Vanavond en vannacht buien. Morgen overwegend bewolkt met af en toe zon. Langs de kust mogelijk een bui. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.